7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Staatssecretaris van Veldhoven wil proeven met duurdere treinkaartjes... alleen toestaan onder strenge voorwaarden. Ze reageert op het plan van de NS om op een nog nader te bepalen traject... de kaartjes tussen half acht en half negen ochtends duurder te maken... en op andere tijdstippen goedkoper. Daarmee moet de drukte in de trein worden verminderd. Van Veldhoven zegt dat zo'n proef alleen mag als de trein aantrekkelijk en betaalbaar genoeg blijft voor reizigers. Reizigersorganisatie Rover is niet blij met het plan. Pakistan heeft de Indiase gevechtspiloot vrijgelaten... die woensdag met zijn toestel werd neergehaald... boven het Pakistaanse deel van Kashmir. Premier Khan liet gisteren al weten dat de piloot zou worden vrijgelaten... als gebaar van goede wil tegenover India. Het conflict tussen de twee landen over Kashmir... leidde, leidde twee weken geleden op... door een zelfmoordaanslag in het door India bestuurde deel van Kashmir. In Algerije zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Bouteflika. Ze protesteren tegen zijn besluit om zich voor de vijfde keer kandidaat te stellen voor het presidentschap. De 81-jarige Bouteflika regeert het land sinds 1999. Vooral jongere Algerijnen willen van hem af. Ze betwijfelen of hij nog wel in staat is om te regeren. De Amerikaanse singer-songwriter Ryan Adams heeft zijn Britse en Ierse tournee afgeblazen na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zeven vrouwen beschuldigen Adams twee weken geleden in de New York Times. Ze zeiden dat Adams hem beloofde met hun carrière te helpen... maar in werkelijkheid zou hij alleen op seks zijn uitgeweest. Ook zou de zanger seksueel getinte berichten hebben gestuurd... naar een minderjarig meisje. Zelf ontkent Ryan Adams dat. Vanwege de commotie is een geplande albumrelease van de zanger nu uitgesteld. Het weer vanavond is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. Het koelt af tot een graad of drie. Morgen veel bewolking, vooral in de middag kans op regen. Het wordt dan een graad of elf. Zondag ook veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels, lipstick on, dance until we see the dawn. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want a the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table.